Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een van de grootste maffiabazen van Italië is opgepakt. Het gaat om de 48-jarige Roberto Mazzarella. Na ruim een jaar voortvluchtig te zijn geweest... werd hij in een luxe villa gearresteerd. Mazzarella stond op de vierde plek... van de meest gevaarlijke voortvluchtige maffiacriminelen van Italië. Hij wordt verdacht de opdrachtgever te zijn geweest van meerdere moorden... en hij werd gezocht voor een dodelijke schietpartij in het centrum van Napels. De Italiaanse premier Meloni noemt zijn aanhouding een belangrijke boodschap aan de maffia. China heeft de doodstraf uitgevoerd bij een 62-jarige Fransman. De man was veroordeeld voor het produceren en verhandelen van drugs, voornamelijk crystal meth. Frankrijk heeft verbijsterd gereageerd en veroordeeld de executie. Volgens het Franse ministerie zouden de rechten van de man zijn geschonden. De man werd al in 2005 opgepakt in China en zat jarenlang in de gevangenis. De bereikbaarheid van het geen spoed, wel politienummer is de afgelopen jaren verslechterd. Dat blijkt uit cijfers van de politie, die zijn opgevraagd door het tv-programma Kassa. Vijf jaar geleden werd er na gemiddeld 16 seconden opgenomen bij 0900 8844. Vorig jaar was die tijd opgelopen tot 103 seconden. Ver boven de politienorm van ruim 20 seconden. Uitschieter was september, toen liep de wachttijd op tot ruim 4 minuten. Bellers hangen ook steeds vaker op. Politievakbond ACP denkt dat de oorzaak het personeelstekort en een hoge werkdruk is. Een Iraanse droneaanval heeft brand veroorzaakt in een olieopslag in Koeweit. Volgens het staatspersbureau van Koeweit raakte niemand gewond. Op een andere plek in het land raakten ook kantoorgebouwen van de overheid beschadigd door een Iraanse drone.